De brand woedde op de tweede verdieping van de parkeergarage. Omdat er erg dichte rook hing, kon de brandweer lange tijd niet naar binnen. Het weer. Vanochtend trekt een regengebied naar het oosten weg en wordt het tijdelijk droog. Vanmiddag vanuit het westen opnieuw regen en het wordt zo'n 11 graden.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 Forces to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. found a picture of you. Ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. have dared.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 Als eerste komt premier Rutte aan het woord. Hij zal reageren op wat de fracties gisteren naar voren brachten groot deel van de oppositie vindt dat PVV-leider Wilders erg veel invloed heeft op het beleid, terwijl hij zelf niet in de regering zit. Wilders beschouwt het kabinet Rutte als het licht aan het eind van de tunnel. Hij wil dat de grondwet zo wordt veranderd dat de koningin niet langer deel uitmaakt van de regering. De Klare Taalprijs gaat dit jaar naar SP-leider Roemer. De prijs voor de politicus die zijn boodschap het over het voetlicht brengt... wordt elk jaar uitgereikt door de Nationale Jeugdraad. Roemer heeft humor, verzandt niet in jargon en draait nooit om de hete brei heen, zegt de jury. De zwetsprijs gaat naar VVD-fractieleider Stef Blok. Volgens de jury heeft hij een voorliefde voor afkortingen, oudbollige uitdrukkingen en ontwijkende antwoorden. In de slachterij in Groenlo zijn gisteravond bij een bedrijfsongeluk een dode en drie gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. Vast staat wel dat de vier in de slachterij onwel zijn geworden. De drie gewonden zijn met ademhalingsproblemen en onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. In het gebouw van de vleesgroothandel Vion in Groenlo waren nog 15 mensen aan het werk en die zijn elders opgevangen. De brandweer in Haarlem heeft het vuur in een ondergrondse parkeergarage in het centrum onder controle. Wordt nog wel nageblust. Door de hitte was er volgens de brandweer instortingsgevaar. Of dat nu is geweken is nog onduidelijk. Twee theaters en verschillende horecazaken in de buurt.